5 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De steun voor bedrijven die het moeilijk hebben wordt verlengd. Veel regelingen zouden na juni aflopen, maar worden met nog drie maanden verlengd. Verslaggever Roel Bolsius vertelt welke. De belangrijkste maatregelen dat is natuurlijk de loonsubsidie voor bedrijven met een groot omzetverlies, de NOW. Een tegemoetkoming voor vaste lasten voor bedrijven met een groot omzetverlies, de TVL. En voor ZZP'ers het maandelijkse bedrag dat ze krijgen, de TOZO. Verder krijgen krijgen ondernemers meer tijd om belasting te betalen. De verlenging van de maatregelen kost de overheid 6 miljard euro. Vanaf maandag helpt het leger mee met prikken tegen corona. Militairen ontvangen de mensen die hun vaccins komen halen en sommigen gaan ook echt met een naald aan de slag. De eerste 16 militairen beginnen in Gelderland en als het nodig is staan er meer klaar. Evenementen organiseren tijdens een coronapandemie, dat gaat eigenlijk best goed, is de conclusie van Field Lab na experimenten op allerlei plekken. En dat kan niet met zoveel bezoekers als vroeger, maar toch met best veel. Al ligt het er wel aan wat voor soort evenement het is. Iets wat placeert is, eh, dat heet mensen zitten op een vaste plek, dat die veel eerder mogelijk zijn met grotere bezetting als daar waar mensen heel dicht op elkaar staan, zoals een concert, een dance-event. Het is nu aan het kabinet om te kijken wat ze met het Field Lab advies doen. Justitie in België denkt dat de voortvluchtige militair Jurgen Konings nog in leven is. Sinds vandaag is er een nieuwe zoekactie bezig op drie plekken in een groot bos dat al ruim een week wordt uitgekampt. Er wordt opnieuw gezocht door zowel politiemensen als eh, militairen. In België zijn ze bang dat Jurgen Konings een aanslag pleegt. Hij zou het gemunt hebben op virologen en politici. Mark van Bommel heeft een nieuwe baan. Hij gaat als trainer aan de slag bij Wolfsburg in Duitsland. Van Bommel zat sinds december vorig jaar zonder werk toen hij werd ontslagen bij PSV. En het weer nog, het is zo goed als droog en dat blijft voorlopig wel zo. Hier en daar breekt de zon nog even door, het is een graad of 14. Morgen is er zon en 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files dierstaan staan veroorzaken over het algemeen maar een paar minuten oponthoud. Iets meer vertraging is er op de N208 van Sassenheim naar Velzen...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 nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daar daalt. In de rest van het land geldt nog altijd het hoogste veiligheidsrisico, zeer ernstig. Het kabinet verlengt de steunpakketten voor noodleidende bedrijven met drie maanden. In totaal wordt 6 miljard euro uitgetrokken om de TOZO, NOW en TVL te verlengen. En er komt ook meer tijd voor bedrijven om belastingsschulden af te lossen. De scholen kunnen vanaf maandag veilig open, ook als niet alle leerlingen en leraren twee keer per week een zelftest doen. Minister Slop zei dat in een debat met de Tweede Kamer.